Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof is het behoorlijk zat met het geruzie van de afgelopen dagen binnen zijn kabinet. Over allerlei onderwerpen. Zo kwam vandaag naar buiten dat PVV-leider Wilders een heftig gesprek heeft gehad... met zijn staatssecretaris van Justitie en Veiligheid... over de aanpak van volle gevangenissen. Wilders zou erin gezegd hebben dat de staatssecretaris zelfs mogelijk maar beter op kan stappen. Premier Schoof reageert geïrriteerd op deze ruzietjes. Zeg maar, er wordt van alles gezegd binnen en buiten het kabinet. Eh, al dan niet lekken of eh, de eh, vermeende teksten die over de weer worden uitgesproken. De, en, het helpt niet om een beetje rust te bevorderen die we denken met elkaar nodig hebben. dit kabinet staat gewoon voor grote opgaven. Het kabinet moet volgens Schoof namelijk hard aan de slag met bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe huizen zaad donor Jonathan Meijer is het niet eens geworden met donorouders over zijn YouTube-kanaal. Ouders van de honderden kinderen die met zijn zaad zijn verwekt... willen dat Meijer stopt met het aanspreken van de kinderen in zijn video's. Van de rechter moesten, moesten ze er samen uitproberen te komen, maar dat is niet gelukt. Daarom gaat een rechter nu zelf beslissen of de video's verwijderd moeten worden. Amsterdam krijgt een kathedraal. Betekent niet dat er een enorm gebouw uit de grond wordt gestampt. Een bestaande kerk krijgt gewoon een nieuwe naam en functie. De Nicolaasbasiliek vlakbij het Centraal Station is de gelukkige. Daar komt een bisschop te zitten en daarmee wordt het een kathedraal. Het is een cadeautje van de paus aan Amsterdam... omdat de stad dit jaar 750 jaar bestaat. En een schilderij dat 85 jaar geleden werd gestolen... is weer terug bij de eigenaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kunstwerk door de Duitsers... van een Belgische verzetsheld gejat. Uiteindelijk kwam het in Nederland terecht en kort geleden werd ontdekt dat het dus ooit gestolen is. Na flink wat zoekwerk zijn de kleinkinderen van de originele eigenaar gevonden. Ik vind het ongelooflijk dat die mensen eh, gezegd hebben van het moet teruggaan naar de eigenaar van het eh, stuk. Maar de vrouw die het teruggeeft vindt dat niet meer dan logisch. Ik kan niks met een schilderij wat geroofd is van een familie. Daar kan ik niks mee. Het is niet zomaar een doek. De waarde wordt geschat op minimaal 8 ton, misschien zelfs wel een paar miljoen.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 Gisteren tekende president Trump een decreet waarmee de sancties worden ingesteld. Nederlandse banken moeten zich daar in principe aan houden. En daardoor kan het Hof in Den Haag bijna zijn werk niet meer doen. In de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn twee mensen omgekomen... toen een klein vliegtuig neerstortte op een drukke weg. Het toestel kwam op een bus terecht. Andere passagiers konden veilig naar buiten komen. Ouders van donorkinderen en massazaaddonor donor Jonathan Meijer... hebben geen schikking kunnen treffen over zijn YouTube-kanaal. De ouders van de kinderen willen dat Meijer stopt met het maken van filmpjes... waarin hij zich direct tot zijn nakomelingen richt. Het weer bewolkt en af en toe wat regen bij een graad of 4. ZFM. You can give it away. Your money don't mean much to me. I've been out on my own.